Freddy van Tijn met het NOS-journaal. In België begint... De komende 24 uur liggen veel publieke diensten stil. Het protest is gericht tegen alle saneringsmaatregelen van de regering, die volgens de vakbonden met name werknemers hard treffen. Vooral de verhoging van de leeftijd voor vervroegd pensioen ligt gevoelig. Door de staking rijden er geen bussen en treinen en op de weg zijn blokkades en acties te verwachten. Er wordt geen post bezorgd en in sommige plaatsen wordt geen huisvuil gehaald. In ziekenhuizen worden zondagsdiensten gedraaid. Scholen en universiteiten gaan morgen gewoon open, maar het is de vraag hoeveel studenten daar zonder openbaar vervoer naartoe kunnen komen. President Sarkozy van Frankrijk heeft maatregelen aangekondigd tegen de economische crisis. Zo gaat de BTW omhoog en komt er een nieuwe belasting op financiële transacties. Sarkozy kondigde zijn plannen aan in een interview. Dat werd uitgezonden door acht Franse televisiezenders. Volgens de president beginnen de maatregelen tegen de crisis hun vruchten af te werpen. Europa staat niet langer aan de rand van de afgrond, zei hij. Het Franse begrotingstekort valt volgens Sarkozy iets lager uit dan was verwacht. Sarkozy heeft nog steeds niet bekendgemaakt of hij zich kandidaat stelt voor de presidentsverkiezingen komend voorjaar. Algemeen wordt aangenomen dat hij herkiesbaar is. In de Amerikaanse stad Oakland zijn gisteren 400 Occupy-demonstranten opgepakt. De bedoging liep uit op rellen toen demonstranten probeerden een leegstaand gebouw te bezetten. Ook waren ze het stadhuis binnengegaan en werden Amerikaanse vlaggen in brand gestoken. De politie gebruikte traangas om de menigte in bedwang te houden en pakte uiteindelijk 400 mensen op. De organisatie van de betoging in Oakland noemt de arrestaties illegaal. Het weer. Vannacht lichte vorst met minima tot min 5. In het oosten wat lichte sneeuw, later in het hele land.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 Everything seems to shine when I am with you. I can feel your sense of soul. There's a diamond in your mind. There's an angel by your side. There is laughter in your knowingness. And a wisdom in your child. There are rays of light that are hidden. There are rays I can almost see a ray of light that allows our love to be. programma Peaceful Radio, een New Age muziekprogramma. We zijn begonnen met eh, Asher Queen met zijn cd. Een van de vele, Music for Love. De volgende wil zijn Spirit in Motion. Het is eh, een cd van eh, Oriade Mo Muziek. Body and Mind Music voor yoga, pilates, tai chi, qigong enzovoorts enzovoort. шататься по чужую стороня. Ох, я давно жена. Не сударушка была, а своя шлема жена да полын горькая трава. Ох, и своя шлема давно жена. Полын горькая трава, да полын горькая трава, шею полю росла. Ох, и полын горькая давно трава, полю м'яжи, на широкім рубежі, ухишою поле, моги на м'яжи, на широкім рубежі, де ніхто травушку то я її не сажні, ніхто травушку някуся, ніхто яє не сажні, ніхто дівочку не любить, ніхто замуж не дарить. Seffe Serenades voor een uh, eh, fretboard guitar. Nou, nou, een hele mond vol. Maar toch wel hele bijzondere muziek eh, van eh, deze man van het label Agent Future Records of agent-future.com. We gaan afsluiten met een hele fraaie cd Body Healing van Shastro en Nanda Ray van het Malimba Records label tot mij gekomen via osho.nl.